start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op treinstationspoortjes de afgelopen tijd zijn dichtgegaan... verkoopt de NS 2% meer kaartjes dan daarvoor. Volgens de NS levert de maatregel landelijk 24.000 extra betalende reizigers per dag op. Dit jaar zijn er op tientallen stations poortjes gekomen... waardoor zwartrijders moeten worden tegengehouden. De maatregel moet de veiligheid voor reizigers en NS-personeel verbeteren. Bij Indonesië is een boot gezonken met meer dan 100 mensen aan boord. Volgens persbureau Reuters hebben reddingswerkers zeker twee doden gevonden. De meeste opvarenden worden nog vermist. Volgens overlevenden kwam de veerboot voor de kust van het eiland Sulawesi in stormachtig weer terecht. Door de hoge golven is de boot waarschijnlijk omgeslagen. De autoriteiten hebben meerdere schepen ingezet om de gezonken boot te vinden, maar dat is nog niet gelukt. Denemarken wil dat binnenkomende asielzoekers gaan meebetalen aan hun opvang. Volgens het plan van de regering moeten ze waardevolle bezittingen als juwelen en alle cash boven de 400 euro inleveren bij de grens. Persoonlijke zaken zoals trouwringen mogen ze wel houden. Volgens de regering is de maatregel nodig om de opvang van de toenemende stroom asielzoekers betaalbaar te houden. In Denemarken zelf en in andere landen leidt het plan tot veel ophef. Tegenstanders vergelijken het met wat de nazi's in de Tweede Wereldoorlog met de Joden deden. Ook is de Deense oppositie bang voor het imago van het land. Een vrouw uit Gelderland heeft gisteravond Nederlands hoogste casino-jackpot ooit gewonnen. Ze won 3,65 miljoen euro op een speelautomaat bij het Holland Casino in Utrecht. Volgens een woordvoerder zat ze nog niet zo lang te spelen en kan ze er dus ook niet veel geld in hebben gegooid. Het weer, wolkenvelden, maar vooral vanochtend schijnt de zon ook af en toe. Het is erg zacht met vanmiddag 12 tot 14 graden. Later vandaag meer bewolking en vooral in het westen kan wat lichte regen vallen. Tot de kerstdagen blijft het zacht, soms met regen en een stevige wind.